BP zei gisteren dat dat voor het eerst is sinds het zinken van het boorplatform Deepwater Horizon drie maanden geleden. Het testen van de kap duurt tot zeker morgen. Pas dan kan met zekerheid worden gezegd of de nieuwe kap het houdt. In het academisch ziekenhuis in Maastricht heeft een vrouw een nieuwe hartklep gekregen... die is geplaatst via de halsslagader. Volgens het ziekenhuis gaat het om een wereldprimeur. De 74-jarige patiënt was in zo'n slechte conditie... dat een gewone openhartoperatie niet mogelijk was. De vrouw is weer thuis en maakt het goed. De laatste jaren worden steeds vaker hartoperaties via andere lichaamsdelen uitgevoerd, zoals de lies. Het noodweer van woensdag heeft vooral veel schade aangericht in Noord-Limburg. Volgens Interpolis komt iets minder dan de helft van de 1400 meldingen uit die provincie. De verzekeraar verwacht dat het totale schadebedrag uitkomt boven de 40 miljoen euro. Daarbij komen nog de claims van het weekend. Toen werd de schade vooral veroorzaakt door zware regenval en hagel. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, stuurt een kleine politiemacht naar het zuiden van Kirgizië. De 52 agenten moeten toezicht houden op het bestand in het gebied. Vorige maand braken er hevige gevechten uit tussen Kirgizen en de Oezbeekse minderheid, waarbij waarschijnlijk zo'n 2000 mensen werden gedood. Ajax moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen PAOK Saloniki uit Griekenland. Bij winst moeten de Amsterdammers nog één voorronde overleven om tot het hoofdtoernooi van de Champions League toegelaten te worden. In de Europa League speelt AZ in de derde voorronde tegen het Zweedse IFK Gothenburg. FC Utrecht is gekoppeld aan Luzern uit Zwitserland, als de ploeg tenminste de tweede ronde wint van Tirana.